Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op Schiphol worden de komende dag veel vertrekkende en aankomende vluchten geschrapt. Vanwege de verwachte windstoten, de regen en het slechte zicht... is er volgens de luchthaven zeer beperkt vliegverkeer... tussen 9 uur s ochtends en 3 uur s middags. Hoeveel vluchten in totaal geannuleerd worden is nog onduidelijk. Volgens een woordvoerder van Schiphol hangt dat af van de weersomstandigheden... Reizigers krijgen het advies om van tevoren de actuele reisinformatie te controleren. Het Israëlische leger is begonnen met de terugtrekking uit het vluchtelingenkamp in Jenin op de westelijke Jordaanoever. Getuigen zeggen dat ze een Israëlisch legerconvooi hebben zien vertrekken. Wel worden nog explosies gehoord. De Israëlische premier Netanyahu bevestigde gisteravond dat de operatie wordt voltooid. Zo'n duizend Israëlische militairen vielen het kamp maandagnacht binnen. Volgens Israël om de infrastructuur en wapens van militanten te vernietigen. Volgens Palestijnse bronnen zijn bij de actie zeker twaalf doden gevallen. Een man van 27 die overleed bij rellen in Marseille... kwam mogelijk om het leven door een schok op de borst van een flashbalgeweer. Dat is een niet-dodelijk geweer van de politie om demonstranten af te schrikken. Of het tegen de man werd gebruikt door de politie is niet bekend. De Franse justitie doet onderzoek. Het weer. Vannacht trekt een storing van zuidwest naar noordoost. De wind kan daarbij flink aantrekken en het regent ook stevig door.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 get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. know that she can't do it. Uh-uh.